Zijn moeder zegt in de krant De Gelderlander... dat hij zo'n anderhalf jaar geleden werd opgenomen in een GGZ-instelling. De 40-jarige man was al langer in de war... en zijn behandeling is veel te vroeg gestaakt, zegt zijn moeder omdat hij een therapeut had beledigd en bedreigd. In de Libische hoofdstad Tripoli is het ministerie van Buitenlandse Zaken aangevallen door zelfmoordterroristen. Boven het gebouw was dikke rook te zien. Aanvallers, vermoedelijk van IS, lieten een autobom afgaan en schoten daarna om zich heen. Binnen bliezen twee van de drie terroristen zich op. Behalve de drie aanvallers zijn er twee mensen omgekomen en zeker 18 gewond geraakt. De kustwacht heeft op de Noordzee te vergeefs drie uur lang gezocht naar een vermist bemanningslid uit de Filipijnen. De man van 23 is vermoedelijk overboord geslagen van een schip dat voor de kust bij Rotterdam voor anker ligt. Een vliegtuig van de kustwacht, twee helikopters en vier reddingsboten van de KNRM hebben naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. De hoofdingang van een politiebureau in Brabant is vannacht vernield. Een man sloeg in Capelle een glazen schuifdeur kapot... en maakte vervolgens in het politiebureau nog een ruitstuk. Omdat het inbraakalarm afging waren agenten op tijd... om de man op heterdaad te betrappen. Hij zit vast. En ook de Britse koningin Elisabeth heeft haar kersttoespraak gehouden. Ze zei dat de geboorte van Jezus nog steeds actueel is. Ook na 2000 jaar heeft de belofte van hoop en vrede... nog niets aan kracht ingeboet, zei de vorstin. Ook al zijn er diepgaande verschillen, wie de ander met respect behandelt... Elisabeth zit al 66 jaar op de troon... en haar eerste kersttoespraak hield ze in 1951 op de Britse radio.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 December is beginning to shine. A tingle's coming to the atmosphere Christmas tree. fijne dagen. telephone. Say there's something wrong out here. It's just being served. But there's an icy fringe on there's a het ritme van de kerst. We would like to know if something does not sound quite right. After entering Sam sound and listening to back form and tell us what seemed to be real shit. sound quite right. After entering Sound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. sound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit. To guarantee safety to your perfect celebrations, be sure when playing this to that maximum volume level to chant around like everybody else does. because we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. internet. www.zfmzandvoort.nl What do you mean, Arthur? That noise is singing, you silly bucket. me teach you how to sing? Well, I don't know if I can. cannot. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never will understand. Oh dear, let me see now. Yes. Just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? Or a diagram of the human brain or some such silly scheme? never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> Well, the same is true of music. As I think, you see, it's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will croak like a feather, let's all sing together our two. try it, Artu. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it. Again.